een Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer gaat vandaag weer aan het werk na een vakantie van twee maanden. Een deel van de Kamerleden kwam vorige week al terug om te debatteren over de fipronil-affaire. Na het vragenuurtje vanmiddag herdenkt de Kamer de aanslagen in Barcelona in Cambriels. De formatie gaat vanmiddag ook weer verder. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praten dan met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Gisteren mislukte het zogenoemde polderoverleg tussen die twee over problemen op de arbeidsmarkt. Inwoners van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zetten zich grap voor orkaan Irma. Die trekt vanavond laat waarschijnlijk over de bovenwindse eilanden. Mensen halen kokosnoten voor de zekerheid uit bomen. Ze slaan massaal eten en drinken in en timmeren hun ramen dicht. In bouwmarkten is bijna geen materiaal meer te krijgen. De meeste schade van de orkaan van de op ene hoogste categorie wordt verwacht op Sint Maarten. Het aantal verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties dat in financiële problemen raakt is vorig jaar verder toegenomen, schrijft de Volkskrant op basis van een analyse van accountantsbureau EY. Dat bestudeerde bijna 500 jaarrekeningen. Bij 40% was er sprake van rode cijfers. Dat was een jaar eerder nog bij ruim een kwart het geval. De toename komt onder meer door een forse nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag in de verpleegzorg. De FIFA gaat het concept van de wereldranglijst voor nationale teams onder de loep nemen. Aanleiding zijn berichten uit de Britse krant The Telegraph dat het systeem nadelig zou uitpakken voor mensen die veel oefenwedstrijden spelen. Daarmee zijn namelijk minder punten te verdienen dan bij kwalificatiewedstrijden. Daardoor gaat het gemiddeld aantal punten van ploegen per wedstrijd omlaag. De ranking zou zo een vertekend beeld geven. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Lokaal kan wat regen of motregen vallen.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 In de Randstad staan nog 15 eh, files. Op eh, de A4 richting Amsterdam heb je nu 20 minuten vertraging. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorpen staat 5 kilometer. De andere kant op tussen Knoppen en Zoeterwoude 11 kilometer en een kwartier extra.